Robert Baltus met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn voor de vierde nacht op rij rellen uitgebroken... maar ze lijken minder groot dan de afgelopen nachten. De minister van Binnenlandse Zaken zei bij een nachtelijk bezoek aan de politie in de buurt van Parijs... dat het geweld minder intens is dan eerder. Wel zijn opnieuw bijna 500 mensen opgepakt. Het is in Frankrijk al een paar dagen zeer onrustig... nadat een 17-jarige jongen werd doodgeschoten door de politie bij een verkeerscontrole. Vannacht zijn 45.000 agenten op de been. Uitzondering vanavond was Marseille. Daar werden bijna 100 mensen aangehouden. Volgens de politie hebben plunderaars onder meer toegeslagen in een wapenwinkel. Er zou geen munitie zijn gestolen. Op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chisinau zijn twee bewakers doodgeschoten. De dader is een 43-jarige reiziger uit Tajikistan... die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd... volgens Moldavische autoriteiten vanwege veiligheidsredenen. De schutter werd opgepakt, hij raakte daarbij ernstig gewond. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Twitter wordt minder toegankelijk. Berichten zijn alleen nog te zien voor mensen die lid zijn. Tweets in de webversie van het sociale mediaplatform zijn niet te zien als je niet bent ingelogd. Het is een noodmaatregel, zegt Twitter-topman Elon Musk. Platforms voor kunstmatige intelligentie slurpen zoveel capaciteit... dat de gewone gebruikers er hinder van ondervinden. Programma's als ChatGPT leren van openbare data op internet. Patrick Kluivert wordt trainer in Turkije. De 46-jarige oud-voetballer gaat aan de slag bij de club Adana Demirspor... die vorig seizoen vierde werd in de hoogste Turkse divisie. Het is voor het eerst dat Kluivert hoofdtrainer wordt bij een club op het hoogste niveau. Het weer, hier en daar een lichte bui, 15 graden. De ochtend begint bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Zondag wel iets meer wind. Blijft droog en zonnig bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.